Vijf uur. Door Albegens met het NOS-journaal. President Trump heeft de gevangenisstraf van Roger Stone kwijtgescholden. Stone was veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel. De kwijtschelding komt een paar dagen voordat hij zich bij de gevangenis zou moeten melden. Stone is een vriend, adviseur en voormalig campagnemedewerker van Trump. Vorig jaar werd hij schuldig bevonden voor zijn rol in het zogenoemde Mueller-onderzoek... naar de Russische connecties van het campagneteam van Trump. Volgens het Witte Huis heeft hij al veel geleden en is hij nu een vrij man. Veel democraten zijn verontwaardigd. Presidentskandidaat Biden noemt het misbruik van de macht. In België moet vanaf vandaag ook in winkels, musea, gebedshuizen, bioscopen en andere openbare gebouwen een mondkapje worden gedragen. Tot nu toe gold die verplichting alleen voor contactberoepen zoals de kapper en in het openbaar vervoer in België. De Verenigde Staten hebben een lijst gepubliceerd van producten uit Frankrijk... waarop ze 25% extra importheffingen willen gaan innen. Dat kan worden gezien als een straf voor de digitax die Frankrijk wil invoeren. Parijs zoekt naar mogelijkheden om belastingontwijking door grote techbedrijven... als Apple, Facebook en Google tegen te gaan. In veel landen betalen die geen of nauwelijks belasting... omdat het hoofdkantoor in een ander land staat. Op de Amerikaanse lijst voor extra heffingen staan make-up, zeep en handtassen uit Frankrijk. In de schaatswereld wordt bedroefd gereageerd op de dood van Lara van Ruiven. De shorttrackster overleed gisteravond in een ziekenhuis in Perpignan... aan de complicaties van een auto-immuunziekte. Teamgenoten van Van Ruiven, voormalig ploeggenoten, sportkoepel NOC-NSF... en de Internationale Schaatsunie laten weten dat de verslagenheid groot is. Lara van Ruiven won vele medailles... Op de 500 meter was ze wereldkampioen. Ze was 27 jaar. Het weer, het is een graad of 6. Later vandaag zon en stapelwolken. In het binnenland ook nog een bui mogelijk. Wordt het 19 graden. Morgen zondag blijft het droog.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 Thank are the Sultans. We are the Sultans. here when you work in a convenience store. Managed to save just a little bit of money, won't have to drive too far. Just crossed the border and into the city, you ain't like a broke kid, Charles.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 Be Be Be Be Be Be someone. someone. someone. someone. someone. someone. someone. We'll we We'll we We'll we meet meet meet tonight tonight tonight and and and can can can this way. look. somebody new waiting. like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. Get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. Got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I rule up best cause I got it going on. I'm a nice dude, but i nice dude. See these ice cubes, see these ice cubes? Eligible bachelor, million dollar bowl. That's whiter than what's spilling down your throat. A phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide was red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, that's how you get in his head. Killer with me, I know killers in the streets. To make you feel like you're chilling in the heat. So don't try to run up on my head talking all that raspy shit. Trying to ask me shit. Doing big investor they ain't gon' pass me shit. You should think about body. Take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you flip a little Skateboard B. When the pimp's in the crib, mom, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get it, you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. If a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I roll up this, cause I got it going on. Cause I got it going on. Cause I got it going on. Cause I got it going on. Cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side.